Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. De man die gisteravond in Parijs is opgepakt in verband met de schietincidenten van de afgelopen dagen, wordt daar nu ook officieel van verdacht. Hij werd aangehouden in een auto in een parkeergarage nadat hij daar door een passant was herkend. De man was half bewusteloos, mogelijk na een overdosis medicijnen. Hij werd direct in verband gebracht met de incidenten, maar er moest eerst DNA-onderzoek worden gedaan. Dat heeft nu uitgewezen dat het om één en dezelfde persoon gaat. De man zou maandag een fotograaf hebben neergeschoten bij de krant Libération. Daarna sloeg hij toe in het zakendistrict La Défense. Daar raakte niemand gewond. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en zijn Britse collega Heek zijn ontzet over de vrijlating in Bosnië van tien mannen die zijn veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De tien kwamen op vrije voeten in afwachting van een nieuw proces. Op zijn Facebookpagina schrijft Timmermans... hun vrijlating is niet te begrijpen en zeer ingrijpend voor de nabestaanden en roept Bosnië op maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer oorlogsmisdadigers worden vrijgelaten en ervoor te zorgen dat deze tien hun straf niet ontlopen. Ook de Britse minister Heek noemt de vrijlating onbegrijpelijk. De gevangenen hebben volgens hem de stuitendste misdaden gepleegd in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Timmermans en Heek gaan met hun Europese partners bekijken wat de gevolgen moeten zijn. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, verwacht dat het economisch herstel in de Verenigde Staten zal doorzetten. Daarom kan in de komende maanden worden begonnen met het afbouwen van het stimuleringsbeleid voor de economie. Dat blijkt uit de Fed-notulen die afgelopen avond openbaar zijn gemaakt. Maandelijks wordt nu voor 85 miljard euro aan schuldpapier opgekocht. Deel van dat geld komt nu weer vrij voor investeringen. Het weer een gebied met regen, motregen en soms natte sneeuw trekt over het midden en zuiden van het land. Het noorden houdt het droog. De minima liggen rond het vriespunt en lokaal kan het glad worden. Overdag vooral in het zuidoosten nog motregen of natte sneeuw.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 En Paul McCartney die was de belangrijkste zanger daarin. En die Paul McCartney die werd geïnspireerd door de uitvoering van Peggy Lee van dit Till There Was You. Goedenacht allemaal, welkom. Dit is de Nacht Klinkt Anders tot 6 uur morgenochtend. Met veel aandacht voor die CD waarvan je net een track hebt gehoord. The Beatles at the BBC Volume 2. De opname die je net hoorde die werd in de BBC-studios gemaakt op 10 juli 1963. Nog meer studiosessies in dit uur, maar die zijn dan eh, uit eigen huis bij de vader gemaakt de afgelopen tijd. Dit zijn de Simple Minds, de afgelopen avond in de Heineken Musical. Hall. my love said to me, Meet me down by the gallows tree. For it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say trouble. So Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd. All my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say trouble soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Simple Minds. One day we'll return here when the Belfast child sings again. van Jim Kerr. En ik kan me niet voorstellen dat hij dit vanavond ook niet gezongen heeft in de HMH in Amsterdam. Want daar was afgelopen avond een optreden van die Simple Minds. Vanavond dan doen ze daar ook nog een eh, show. En voor degenen die dat allemaal gemist hebben, er is nog een uh, Want vrijdagavond dan spelen ze in de Lotto Arena, de Simple Minds. En afgelopen week was er een eh, nieuwe Engelse band in het land. En die stonden in alle vroegte maandagochtend notabene in de studio's van 3FM... bij het programma van Giel. Daughter, ze noemen ze zich. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from a flower. Cause most of us are bitter over someone setting fire Dorter Uit Londen komen ze. Drie man sterk. Hoewel man. <laughs> Drie personen sterk moet ik dan zeggen. Dorter En ze waren afgelopen zomer al op de diverse festivals eh, te zien. Onder andere Lowlands en Rock eh, Rockwerchter. Daar hadden ze optredens te doen. En afgelopen maandagochtend... Toen waren ze ook te gast bij het ochtendprogramma van Giel Dorter. En je hoorde ze met het nummer Youth. Inmiddels is ze 73 jaar oud en ze had in de jaren 60 een aantal eh, grote successen. Onder andere These Boots Are Made for Walking. En dan heb ik het over eh, Nancy Sinatra. En van Nancy Sinatra komt binnenkort een nieuw album uit. En dat is niet een album met nieuw repertoire, want dat heeft eh, de dochter van gedaan. Die heeft dus een keer in de archieven gekeken, gezocht en geploeterd en kwam daar oude opnamen tegen die nog nooit eerder zijn uitgebracht. Zo'n eh, stuk of 15 songs kwam ze tegen. Als het niet meer geweest zijn, in ieder geval 15 zijn er geselecteerd voor een album dat op 3 december moeten zullen gaan uitkomen. We zijn benieuwd hoe eh, die opnamen klinken van eh, pakweg zo'n eh, kleine 50 jaar geleden van een toen nog jonge Nancy Sinatra. Diezelfde Nancy Sinatra die bracht een aantal jaren geleden ook een album uit, maar dat was toen met nieuw materiaal. Dit is een liedje daaruit. Burning Down the Spark, Nancy Sinatra. Standing in the crowds, lost out in the street. loving the chaos with my heart down at my feet, taking every step like it's my very last. Looking round the corners, searching through the glass. falling on my tongue, hanging on your words. Cherish everyone. brighter than stars. sunlight and moonbeams, heaven and earth are you to me. And when your youth and your joy invade my arms and fill Sunlight and moonbeams, heaven and earth. Am I with you? Younger than springtime, am I? Gayer winter am I. Sunlight and moonlight Years hoorde je de dochter Nancy Sinatra... Burning Down the Spark van een paar jaar geleden. En er komt dus die nieuwe cd aan onder de titel Shifting Gears... met daarop allemaal jaren 60 repertoire nooit eerder uitgebracht van Nancy Sinatra en vader The Voice... All Blue Eyes, die hoorde je met eh, Younger Than Springtime. Een compositie van Richard Rogers en Larry Hart. Uit de jaren 60 was die opname. Deze opname is ook uit de jaren 60. Werd opgenomen 3 februari 1963 in de studio's van de BBC. Afkomstig van de Beatles, eh, de BBC Volume 2. En toen zongen ze nog covers. Onder andere dit van Little Richard. and rings and pearl in and gin. police. Ten to ten, woo, ten to ten. Spin it, spin it, spin. Spin like a spinning tile. Spin it, spin. Woo, spin it, woo, spin it, spin it, spin. Spin it like a spinning tile. Spin it, spin. Woo, spin it, spin. A crazy little part. The auto feels real and rock. Ten to ten, woo, ten to ten. Ten to ten to ten. You know that you my girl. Ten to ten, woo, ten to ten. Oh, ten to ten to ten. You know that you my, my girl. Ten to ten. and Little Richard, hij wordt 81 jaar dus binnenkort, 5 december. Gelijk met Sinterklaasjarig. Dus eh, Little Richard, 81 jaar wordt hij dan. En je hoort hem hier met eh, Jenny Jenny uit het eind van de jaren 50. En dat werd dan voorafgegaan door eh, die opname van de Beatles. 1963 gemaakt ten huize van de BBC. Lucille. De compositie van Little Richard. Duidelijk eh, in dit uur, als uh, het allemaal mee zit, nog een track van de Beatles. hele, de hele nacht trouwens hoor je zo'n eh, drie tracks van dat eh, nieuwe album. Die dubbel cd van eh, de Beatles. De Beatles at de BBC. Ehm, eigen opname van de BBC dus. En ik blijf nog even bij die eigen opnamen. Maar dan weer een hele recente. En die is niet afkomstig van de BBC. Ook niet afkomstig uit eigen huis hier bij Radio 1 of van de, de VARA. Maar die is afkomstig van de VRT. Die hebben daar een heel interessant project gehad eh, een tijdje geleden. Schrijver zoekt zanger of zanger zoekt schrijver. Waarin een schrijver van eh, literaire afkomst een tekst leverde aan een popzanger. De popzanger is in dit geval Marcel van Tilt en de literaire schrijver Connie Palme dat ik in een etalage. Hoe lang duurt het nog? Een hemd zie dat jou mooi zou staan. Hoe lang duurt het nog? Bordeaux rood of korenblauw. Het kleurt prachtig bij je ogen. Hoe lang duurt het nog? Dat ik de geur opsnuif van tijm, jasmijn of latius. Hoe lang duurt het nog? En je in mijn hand knijpt. Door een zoet geluk ontweld. Hoe lang duurt het nog? Want ik wil niet dat het weggaat. Want ik wil dat het zo blijft. Ik wil dat het zo blijft. In het rijk. Thank you. Want ik wil niet. Je hoorde de stem van Marcel van Tilt. dat je bij me blijft. En de tekst die werd geleverd door Connie Palmer in het kader van het project Zanger zoekschrijver van de VRT Radio. En Marcel van Tilt is eh, in de jaren 80 ook eh, zanger geweest van de band Arbeid Adelt. Die zong aan Nederlandstalige muziek. En een van de leden van die band was ook Luc van Akker. En die twee hebben samen het arrangement gemaakt voor eh, deze versie van Want ik wil niet. Van de VRT dus. Dadelijk weer een eigen opname van eh, de VARA. Maar voordat het zover is, laat ik eerst iets nieuws horen. En dat nieuwe materiaal dat is afkomstig van een nieuwe cd van een oud-gediende. Willie Nelson. Willie Nelson die een cd heeft gemaakt onder de titel To All The Girls. Volgende week veel aandacht ervoor, hier in de Nacht Klinkt Anders. En hier hoor je Willie samen met Sheryl Crow voor Away Places. Those far away places With strange sounding names Far away over the sea far away places with the strange sounding names are calling, calling. in Spain. me. Faraway Places heeft het al eerder opgenomen. Willie Nelson Onder andere met eh, Leon Rustom. Maar deze versie is heel actueel. Die heeft hij gemaakt samen met uh, Sheryl Crow te vinden op zijn nieuwste cd. De nieuwe cd van uh, Willie Nelson.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 En Caro die gaat eh, dit weekend optreden voor uh, ja, een namelijk voor leden van het Britse Koningshuis. Dat zal plaatsvinden in het West End... Eh, gedeelte van eh, Londen. Het eh, London Palladium Theatre. En dat heeft te maken met een Royal Variety Performance. En niet alleen zij zal er optreden, maar ook Mary J. Blige, Gary Barlow en Jesse G. Om maar een paar namen te noemen. En dat allemaal in het kader van de Entertainment Artist Benevolop... <laughs> Nou, benevolent fund. Die entertainment artists benevolent fund. Nou, daarvoor eh, zal ze in ieder geval optreden. kamer Emmerland, dus optredend voor het eh, Britse vorstenhuis. Toen maar, je moet van hoger komen afkomen. De volgende gasten, eh, die hebben ook ooit opgetreden... voor leden van het Koninklijk Huis. En dat heeft toen nogal wat de nodige publiciteit eh, opgeleverd. Eh, omdat John Lennon toen zei van uh, met de juwelen. eigenlijk een groot deel is geworden voor Billy J. Kramer en de Dakotas. Maar later eh, is het dan eh, door de BBC opgenomen in de versie van de Beatles. I'll Be On My Way. En de Beatles zelf hebben het nooit officieel op de plaat gezet. Zo dadelijk een cabaret eh, cabaretfragment uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Maar eerst nog even de Eagles uit 1974. Dit is van de LP On The Border. already gone. deze week op eh, minister Lodewijk Asscher. Lodewijk Asscher, hij zat midden in een belangrijk overleg... maar kneep er tussenuit om thuis met zijn kinderen Sint Maarten te vieren. De kwestie riep een interessant vraagstuk op. Mag een politicus zijn gezin boven zijn werk verkiezen? Meningen zijn verdeeld. Wij vroegen ons af, wordt zoiets eigenlijk bijgehouden? En wat blijkt? Jazeker wel. Door wie? Hij zit naast me, politiek privé-detective Daaf Kokkelman. Goedemiddag, meneer Jansen. Mm, meneer Kokkelman, vertel eens, wat doet u precies? Nou, als eh, politiek privé uh, eh, word ik dus ingehuurd... om ja, het eh, privéleven van politici in de gaten te houden. ministers, Kamerleden, Eerste Kamer, Tweede Kamer... oud, jong, vrouw, man, dun, Ton Elias, allemaal. Oké, en, en u, u bent degene die heeft ontdekt dat Ascher de vergadering verliet. Hoe ging dat precies? Nou, dat ging zo. Ik, via via kreeg ik er lucht van dat Lodewijk A... Lodewijk A? Ja, hij was nog verdacht op dat moment. Oh, oké. Eh, ik hoorde dus dat hij zonder goede reden... het o oh zo belangrijke pensioenoverleg verlaten had. U er achteraan? Exact, ik erachteraan. Ik volg hem naar zijn huis, ik ga bij hem in de bosjes zitten... en ik stel me zo verdacht mogelijk, eh, ver, verdekt mogelijk op. Ja. Eh, verdekt lijkt me ook verstandiger dan verdacht. Hoe deed u dat? Nou, ik had zo'n krant met twee gaten erin... en een opplakbaard. En ik was verkleed als beer. Voor de zekerheid. Oké. Nou, na een uur wachten komt hij eigenlijk naar buiten... met zijn kinderen, die alle drie een verdachte lichtbron bij zich hadden. Dat waren lampionnen. Oh. Sint Maarten is een eh, kinderfeest, heel gezellig. Dus heel lief dat hij dat thuis wil vieren. Ja, en dan een beetje om snoep lopen bedelen. Dat, dat hoort bij Sint Maarten. Ja, je kan me wat. Tegenwoordig hoort alles maar bij Sint Maarten. Ik heb de desbetreffende brosjes en mandarijnen overgebracht naar het hoofdbureau. Alwaar ze zijn vernietigd door eh, mij. Goed, Politici mogen toch ook wel een keer een avondje vrij? Resoluut mee oneens. Politici moeten werken, werken en werken. Beleid maken, beleid maken, beleid maken. Kijk, Fred Teven, dat is een harde werker. Die gozer die gaat niet eens toilet. Die doet gewoon een luier om, om maar door te kunnen werken. Draagt Fred Teven een luier? Ja, althans, dat maak ik altijd op uit de vorm van zijn broek. Oké, dus als politici kinderen hebben, dan hebben die kinderen pech. Als je als politicus thuiskomt en je kinderen zijn blij dat je er bent... dan ben je een hele slechte politicus. Wat? Ja, als je als politicus thuiskomt, dan moeten je kinderen zeggen... Mama, kijk nou de tering. Dan heb je die man van tv. Die ken ik van buitenaf. Wat doet hij nou hier? En de vrouw van de politicus? Nou, als je eh, politicus bent en je vrouw heeft zich nog niet van pure ellende... van achter laten nemen door de glazenwasser... dan ben je blijkbaar te weinig met je vak bezig. Oké, en wat is nou een politicus waarvan u zegt... die doet het zoals het hoort? Mark Rutte omdat hij vrijgezel is, zeker? Nee, nee, niet alleen. Dat is gewoon echt een harde werker. Ik, ik ben wel een stiekem in zijn huis gaan zitten... om te kijken wat hij doet als hij thuiskomt. komt. Nou, die werkt gewoon door. Zeg gauw die thuis komt, kruipt hij weer achter zijn computer. Kijk, zo hoort het. Soms had hij zich al half uitgekleed om naar bed te gaan... maar dan toch ging hij nog even met zijn broek op zijn knieën... achter zijn laptop zitten. Nou, dat is doorzettingsvermogen. Oh. Oké, dank voor uw komst. Wat gaat u nu doen? Nou, ik ga weer naar huis. Eh, mijn zoon wordt 16 vandaag. Oké, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ik ben heel benieuwd hoe hij eruit ziet. Die, eh, god, hoe heet hij nou? Simon? Ik, ik dank u wel. Tot ziens. Yeah. you say City. City. City. coming home again. think about me now and then? Yeah. Do you think about me now and then? Cause I'm coming home again. Oh. I met this girl when I was years old. And what I love most, she had so much soul. She said, Excuse me, little homie, I know you don't know me, but my name is Wendy, and I like to blow trees. And from that point, I never blow her off. Niggas come from out of town, I like to show her off. They like to act tough, she like to tone them off and make them straighten up their hat, cause she know they soft. And when I grew up, she showed me how to go downtown. And at nighttime, my face lit up, so astounding. I told her, and my heart is where she always be. She never mess with entertainers, cause cause they always leave. She said it felt like they walked and drove on me. Knew I was gang affiliated, got on TV and told on me. I guess it's why last winter she got so cold on me. She said, yeah, keep I'm making that, keep making again. that platinum and gold for me. Do you think about me now and then? Do you think about start again. But if you really cared for her, then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it always seems like she talking about me. She said you left your kids, and they just like you. They wanna rap and make soul beats just like you, but they just not you. And I just got through talking about what niggas trying to do, just not new. Now everybody got the game figured out all wrong. I guess you never know what you got till it's gone. I guess it's why I'm here and I can't come back home. And guess when I heard that? When I was back home. Every interview, I'm representing you, making you proud. Reach for the stars, so if you fall, you land on a cloud. Jump in the crowd, sparking lighters, wave them around. If you don't know I'm by now, I'm talking again. about Shot Town. Do you think about me now and then? Do you again. de zang die was van Chris Martin, die ken je van Coldplay. En de rap die was van eh, Kanye West, Homecoming. En daarvoor dan een fragment uit het cabaret van Sprekers met Koppen van de afgelopen zaterdag. Nog één plaat tot aan het nieuws. En dat is eentje die afkomstig is uit eh, Frankrijk. Eh, en dat wordt een nummer dat gezongen wordt door twee tweetalig. Noah Moon die zingt in het Engels en Malo in het Frans. just let it go. You will see life is better without tears. Well, I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon bonheur, oh my paradise. Non, rien ne m'arrête, je sais où je vais, oui, où que j'aille. I'm on my way, I'm on my way, yes, I'm on my way. Hey. De retour, on ne parle suis toujours l'horizon. Laisse derrière toi tes peurs, tes déceptions. Quand vient la nuit, s'effacent les apparences. Il ne reste que l'essentiel, l'évidence. Well, I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon en Paradise heeft eh, het in het Engels. En in het Frans heet het dan Mon Chemin. En je hoorde de stemmen van Noah Moon, die voor het Engelse gedeelte zorgde. En Malo, die voor het Franse gedeelte zorgde. De Beatles dadelijk, na het nieuws.